om nog deze week te praten over de CAO voor gemeenteambtenaren... De werkgeversorganisatie wil zoals gezegd een ultieme poging doen om tot een CAO te komen. Om een einde te maken aan de onzekerheid van de gemeenteambtenaren. De vakbonden kondigden vandaag allerlei acties aan van reinigingsdiensten en parkeerwachten op Koninginnedag en andere dagen om de druk te verhogen op het CAO-overleg. Het proces tegen PVV-leider Geert Wilders begint in oktober en niet nog voor de verkiezingen zoals werd verwacht. De rechtbank in Amsterdam zegt dat het een agenda-kwestie is. Wilders wordt beschuldigd van het aanzetten tot discriminatie en haatzaaien in kranteninterviews en in de film Fitna. De PVV-leider wilde 18 getuigen horen, maar de rechtbank geeft toestemming voor drie. Het kabinet van België is definitief gevallen over de splitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Een lijmpoging door vicepremier Reinders is mislukt. Nu het tweede kabinet Leterme is gevallen, komen er in België zo goed als zeker vervroegde verkiezingen. Op het ministerie van Defensie en alle kazernes hangt morgen op de verjaardag van prins Willem-Alexander de vlag half stok. Dat gebeurt omdat dan een van de twee militairen wordt begraven die vorige week in Oeroesgan om het leven kwamen. Defensie heeft in overleg met het Koninklijk Huis besloten dat de vlag uit respect, ondanks de verjaardag van de prins, half stok gaat. De man die zaterdag in Zwolle overleed nadat hij een schop had gekregen tijdens een partijtje voetbal, is niet door die schop gestorven. Dat is de voorlopige conclusie van het Nederlands Forensisch Instituut. Wat wel de doodsoorzaak is, wordt nog onderzocht. De man die de schop uitdeelde is vandaag vrijgelaten, maar hij blijft voor justitie wel verdachte. En dan het weer. Vannacht opklaringen. Het koelt af tot zo'n 6 graden. Morgen is het droog en ook zonnig. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Tot donderdag fraai lenteweer. Daarna af en toe een bui en daling van temperatuur. Op Koninginnedag een stuk frisser dan deze dagen.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 trip. I don't know what's going on these days. Got this person over here talking about me, this person. Hey, listen, let me tell you something. It's my prerogative. I can do what I want to do. I made this money, you didn't.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 Now, this girl I met, her name was Captain. She had her own place in downtown Brooklyn. She would take a cab job do you fancy walking? She said, just school my car's around the next turning. Well, when she said that, I started smiling.